Vijf uur. Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Bij een aanrijding op de zeeweg bij Bloemendaal zijn vannacht twee mensen om het leven gekomen. Het ongeluk gebeurde kort na middernacht. Vermoedelijk is een motor- of bromfiets in botsing gekomen met een auto. Er werd onder meer een traumahelikopter opgeroepen, maar voor twee slachtoffers kwam de hulp te laat. Eén gewonde is naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Aanklagers in de VS willen dat oud-politieagent Derek Chauvin 30 jaar de cel ingaat voor het doden van George Floyd. Chauvin is op alle aanklachten schuldig bevonden en hoort later deze maand welke straf hij krijgt. Zijn advocaten willen dat hij alleen een voorwaardelijke straf krijgt. Chauvin drukte in mei vorig jaar minutenlang zijn knie op de nek van de zwarte George Floyd. Beelden van de arrestatie leiden over de hele wereld tot protesten tegen racisme en politiegeweld. Een prominente oppositieleider in Nicaragua is onder huisarrest geplaatst. Christiana Chamorro had net een dag eerder verklaard dat ze het bij de verkiezingen dit najaar wil opnemen tegen huidig president Ortega. Ze wordt vervolgd omdat ze geld van haar stichting zou hebben verduisterd. Ze ontkent dat ze iets heeft misdaan. Voor het eerst in tientallen jaren wil NASA weer naar Venus. Het Amerikaanse ruimtevaartagentschap heeft tussen 2028 en 2030 twee nieuwe missies gepland naar de buurplaneet van de aarde. De Amerikanen willen onder meer de atmosfeer van Venus bestuderen en erachter komen hoe die is ontstaan. Ook het oppervlak van de planeet wordt onderzocht. Venus is een helse wereld. Aan het oppervlak is de temperatuur zo'n 500 graden. De luchtdruk is verpletterend en de atmosfeer bestaat vrijwel geheel uit koolstofdioxide. Het weer. Vanochtend wolkenvelden, maar ook geregeld zon. In de loop van de dag vooral in het oosten buien met kans op onweer, hagel en veel regen in korte tijd. Het wordt maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Was je nog maar even hier? is alles wat ik wil. Alle vragen die ik stellen wou. Dingen waar ik nog mee zou Weet dat ik je mis gedaan. Thank you. getting I give heart. The only things I feel while walking down this empty road.